lichaam trillen. Als ik je daar zie staan, lachen naar een ander. Wat doe je mij toch aan? Lik je soms je wonden? Deed ik jou zo'n pijn? Iedereen weer te zijn. O liefste lieveling, lieveling, blijf vannacht bij mij. Laat me weer voelen hoe of het voelt om vannacht met jou te zijn.